Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Verkeersleiders bij ProRail leggen deze ochtend opnieuw het werk neer. Daardoor rijden er in Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Brabant geen treinen. Op het station van Goes is dus maar weinig te beleven, ziet deze verslaggever. Nou, ik heb zicht op het perron en daar zit echt niemand. Dus ja, hier weten mensen weten het. Ik heb al wel toch een aantal ja, eh, mensen die eh, richting de treinen gaan... die toch een beetje overvallen zijn van... hé, hey, wat is hier vanmorgen aan de hand? De staking duurt tot 9 uur. Daarna moet alles weer opgestart worden. Ook op andere plekken kunnen mensen er last van hebben. Op woensdag en vrijdag wordt er ook gestaakt op het spoor. De Oekraïense president Zelensky is nog voorzichtig over de toezegging van Amerika over lange afstandsraketten. Volgens Amerikaanse media mag Zelensky die raketten nu ook gaan gebruiken op Russisch grondgebied. De Attackums-raketten kunnen doelen tot 300 kilometer ver raken. Daar zijn ze in Moskou niet blij mee. Een politicus zegt dat Biden een derde wereldoorlog aan het uitlokken is. Een van de bekendste radiopresentatoren in Australië is opgepakt in een grote misbruikzaak. Volgens Australische media wordt Ellen Jones van 83 verdacht van seksueel misbruik van jonge mannen van wie de jongste 17 jaar was. Er zijn nu acht slachtoffers bekend, maar de politie denkt dat meer mensen zich zullen melden. I can't speculate in this particular case, but what is often the case is uh, when it is known the full circumstances and those parties involved, other people may come forward. And we are anticipating that other people may come forward. Ellen Jones moet over een maand voor de rechter verschijnen. Geen zware ochtendspits in het Zwitserse dorpje Brienz. Dat is sinds gisteren helemaal verlaten. De 90 inwoners moesten hun huis uit omdat er een rotslawine dreigt te ontstaan. Waarschijnlijk blijft het dorp tot komend voorjaar verboden gebied. Dit weekend heeft iedereen zijn spulletjes gepakt. Ook het altaar uit de kerk is naar een veilige plek gebracht. Vorig jaar was er ook al een wekenlange evacuatie in het gebied. En het weer nog, een grijze dag met motregen of regen. Vanmiddag kan er in het noorden ook hagel bij zitten. Het wordt 5 tot max 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is in volle gang met ruim 130 kilometer file in de regio. Ik geef een overzicht van de langste files op dit moment. Bijvoorbeeld op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en naar de vesting heb je bijna een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn die twee rijstroken dicht. Ook staat het vast op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam een half uur vertraging. En rijd je op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam... dan heb je tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid een half uur vertraging. Er zijn hier drie rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg hier om kwart over acht weer open gaat. Verder staat het ook vast op de A27 Almere naar Gorkum... Tussen Hilversum en knooppunt Lunette ruim een half uur vertraging. De linker rijstrook is hier dicht. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Wassenaar en Kaagdorp 15 minuten vertraging. Verder staat het ook vast op de N247, Hoorn richting Amsterdam... tussen Volendam en Broek en Waterland een half uur.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 Ook op andere plaatsen is het treinverkeer verstoord. En de ANWB waarschuwt voor een extra drukke ochtendspits. GroenLinks-PVDA wil opheldering van asielminister Faber en gezondheidsminister Agema... over de slechte geboortezorg voor asielzoekers. Volgens onderzoek van het Erasmus MC is de kwaliteit van de zorg voor zwangere asielzoekers bedroevend slecht. Uitkeringsinstantie UWV heeft fouten gemaakt bij de Wajong-uitkering. Duizenden kwetsbare jongeren kregen mogelijk onterecht wel of juist geen uitkering. Eerder bleek dat het UWV fouten heeft gemaakt met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het weer, op veel plekken nog buien. Later vooral in het noorden nog wat neerslag. En met een matige zuidwestelijke wind wordt het 5 tot 9 graden. so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands.